Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassade in Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië... is aangevallen door drones, meldt het Saoedische ministerie van Defensie. Volgens het ministerie brak er daardoor een kleine brand uit... en is er ook wat schade ontstaan aan het gebouw. Er zijn geen berichten over slachtoffers. De Saoediërs zeggen niet waar de drones vandaan kwamen... maar volgens nieuwszender CNN kwamen ze vermoedelijk uit Iran. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Amerikanen in het Midden-Oosten opgeroepen om zo snel mogelijk te vertrekken. Het ministerie spreekt van ernstige veiligheidsrisico's, niet alleen in Iran, maar in alle landen in het Midden-Oosten. De Amerikanen moeten proberen om via lijnvluchten of andere commerciële routes weg te komen. Het ministerie maakt geen melding van evacuatievluchten. Veel tieners drinken ongezond veel suikerhoudende frisdranken, stellen onderzoekers uit Amsterdam. De helft van de kinderen tussen de 12 en 17 drinkt ruim 16 glazen per week... wat neerkomt op zo'n 90 suikerklontjes. Zo'n hoeveelheid suiker is volgens de onderzoekers schadelijk voor de gezondheid. Wie van een doorsnee inkomen een huis wil kopen... komt meer dan een ton tekort om een hypotheek te kunnen afsluiten, zegt het Centraal Planbureau. Voor een gemiddeld koophuis is nu bijna een inkomen van twee keer modaal nodig, zegt het CPB. In Lunteren is vogelgriep vastgesteld op een leghennenbedrijf. Alle ongeveer 34.000 kippen zijn afgemaakt om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod. In het gebied zitten een kleine 200 pluimveebedrijven. De meeste mochten al geen pluimvee vervoeren vanwege eerdere vondsten van vogelgriep.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 Baby, how you feeling? Head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Woo, child, tired of the bullshit. Gone, dust your shoulders off. Keep it moving, yes, Lord. Trying to get some new shit in there, swimwear, going to the pool shit. Come now, come dry your touch the sky. I know that it's hard, but you have to try. If you need advice, let me simplify. If he don't but I just stay right here at home. I don't think that I can take it anymore.